is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het instituut Mijnbouwschade Groningen heeft bijna 250 schademeldingen binnengekregen... na de aardbeving van de afgelopen nacht in Zeerijp. De beving met een kracht van 3,4 was de op twee na zwaarste beving ooit in de provincie Groningen. Uren later volgde nog een naschok met een kracht van 2,1. De aardbevingen in de provincie Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. D66-leider Jette zei vanmiddag in Zeerijp dat wat hem betreft de gaswinning in het Groningenveld niet wordt hervat. Bij een ongeluk met een dubbeldekkerbus in de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn drie doden gevallen. Drie mensen raakten gewond, onder wie de chauffeur. Door nog onbekende oorzaak ramde de bus een bushokje. De chauffeur is gearresteerd. Hij was de enige aan boord van de bus. De politie gaat volgens Zweedse media niet uit van opzet, zoals terrorisme. Het demissionaire kabinet stelt de levering van F-35-onderdelen aan Israël opnieuw uit. De levering lag al stil sinds begin vorig jaar. Nederland moet opnieuw beoordelen of de onderdelen kunnen worden gebruikt bij het schenden van mensenrechten. Vanwege het staakt het vuren tussen Israël en Hamas kan dat nog niet worden gezegd, schrijft minister Van Wil. De politie in Wales heeft de man opgepakt die zich bij een herdenking voordeed als admiraal. De nep-admiraal van 64 legde ook een krans bij de ceremonie in Glendudno, een kustplaats in het noorden van Wales. Hij viel door de mand door de vele onderscheidingen die hij droeg. Een aantal daarvan waren volgens kenners nog nooit allemaal aan één persoon toegekend. Hij werd aangehouden omdat hij een militair uniform droeg terwijl hij geen militair is. De man zou zich vaker als hoog militair hebben voorgedaan. Het weer, bewolkt en regenachtig. De meeste regen in het noorden en oosten met een stevige noordoostenwind. Minima vannacht van 6 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt hooguit 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden.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 I got the best weed, minus seeds. Ain't nobody tripping, VIP they can't get it. If something go wrong, then you know we get you what I see Cupid back on the ground. Get down. Put your feet back on the ground.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 I got what they waiting for. do run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. I told you long ago on the road. I got what they waiting for. do run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. You see us in the club, we'll be acting real nice. You see us on the floor, Ha on. That's all I can. not Could it'll all be great? But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tea's on cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tea's on cold, I'm wondering why I got out of bed at all.